De regering waarschuwt dat er vloedgolven van 3 meter hoog kunnen ontstaan als gevolg van de zware aardbeving bij Chili. De tsunami-waarschuwing voor Hawaii is ingetrokken. De vloedgolven daar vielen mee. De golven kwamen 1 tot 2 meter hoger dan normaal. Er zijn geen berichten over schade op Hawaii. Een tsunami heeft wel het leven gekost aan vijf mensen op een eilandengroep ten westen van Chili. Elf mensen worden nog vermist. Na de aardbeving gisterochtend bij Chili werd voor veel landen een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het dodental is opgelopen tot 214. In Parijs heeft Un Profet de César voor beste film gewonnen. Bij de uitreiking van de belangrijkste Franse filmprijzen waren er negen onderscheidingen voor Un Profet. Daarin probeert een Arabische jongeman zich staande te houden in een Franse gevangenis. Un Profet won eerder al de grote prijs op het filmfestival van Cannes. En volgende week maakt de film kans op een Oscar. De César voor beste buitenlandse film was voor Gran Torino van Clint Eastwood. De Franse filmprijzen werden voor de 35ste keer uitgereikt. In Os is gisteravond een man van 57 enige tijd gegijzeld in zijn huis. De man liet de twee daders binnen omdat hij ze vaag kende. De twee eisten geld. Toen ze dat niet meteen kregen, hebben ze de man vastgebonden en mishandeld. Uiteindelijk gaf het slachtoffer zijn bankpas en is een van de daders geld gaan pinnen. De man uit Os durfde pas een tijdje nadat de daders waren gevlucht de politie te bellen. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Het weer op de meeste plaatsen droog.